Clemens Peters met het NOS Journaal. Onder eerstejaarsstudenten op de campus van de hotelschool in Maastricht... zijn er 103 positief getest op corona. De uitbraak is volgens de regionale GGD waarschijnlijk het gevolg van een feestje... tijdens de introductieweek vorige maand. De 103 besmettingen komen neer op 62% van de geteste studenten. Het praktijkonderwijs op de school is stilgelegd. De positief geteste studenten zijn in quarantaine gegaan. Inmiddels neemt het aantal besmettingen af. Nog nooit zijn er zoveel woningen gekocht door mensen die daar niet zelf zijn gaan wonen. Dat meldt het consumentenprogramma Kassa van BNNVARA op basis van cijfers van het kadaster. Van de woningen in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam werd vorig jaar een derde verkocht aan particuliere investeerders. Zij hebben nu 700.000 van de circa 8 miljoen woningen in Nederland in bezit, die ze vervolgens verhuren. Het kan gaan om kleine investeerders met een paar panden, maar ook om grote vastgoedfondsen uit binnen- en buitenland. Als het aan premier Rutte ligt, dan wordt na de verkiezingen eerst een nationaal herstelplan opgesteld. En pas daarna wordt de formatie van een nieuw kabinet voltooid. In een interview met het AD zegt hij dat een formatie doorgaans lang duurt en dat we dat nu niet kunnen hebben. De gemeente Rotterdam doet aangifte van verduistering. 195 inwoners van de wijk Bloemhof hebben geen stempas gekregen. Een postbode van PostNL had een deel van de post niet bezorgd, schrijft regionale omroep Rijnmond. Burgemeester Abu Taleb heeft de gemeenteraad verzekerd dat alle betreffende inwoners inmiddels een nieuwe stempas hebben gekregen. Waardoor de oude stempassen ongeldig zijn geworden. Het weer. Vannacht neemt de bewolking steeds verder toe, gevolgd door enige tijd regen. Morgen overdag pittige buien, maar tussendoor is ook de zon te zien.